over een plan voor het onmiddellijk terugtreden van president Mubarak. Dat schrijft de New York Times. Het plan voorziet volgens de krant in de komst van een overgangsregering... die wordt geleid door de huidige vicepresident Suleiman... met steun van het Egyptische leger. Op het Tahrirplein in Cairo zijn duizenden mensen op de been op dit moment... maar er is geen sprake van geweld. Het aantal kwetsbare ouderen stijgt de komende 20 jaar tot ongeveer een miljoen. Dat voorspelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het zijn er 300.000 meer dan nu, maar 100.000 minder dan eerder was berekend. Volgens het SCP zijn er onder de toekomstige bejaarden steeds meer hoogopgeleiden... en die redden zich doorgaans beter dan mensen met minder scholing. Onder kwetsbare ouderen worden 65-plussers gerekend die vanwege lichamelijke of psychische problemen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Het zijn hoogbejaarden, vrouwen en alleenstaanden. In de haven van Rotterdam is een auto met hoge snelheid het water ingereden. De, de bemanning van een schip in de parkhaven zag hoe de auto met vermoedelijk één inzittende eerst hard heen en weer reed en daarna van de kade reed. De zeehavenpolitie en de brandweer van Rotterdam houden een zoektocht naar de auto. In België heeft een gedetineerde een medegevangene gewurgd. De dader had eerst vier gevangenismedewerkers gegijzeld. Twee van hen moesten een sjaal omdoen waarin hij scheermesjes had vastgemaakt om te voorkomen dat ze zouden bewegen. Daarna ging de man op zoek naar een medegevangene om te helpen de vier in bedwang te houden. Toen die niet wilde meewerken werd hij gewurgd. Vervolgens eiste de gijzelnemer een celwagen, wapens en een pedofiel die hij kon doden.